Eerder op de dag was de luchthaven ook al enige tijd dicht vanwege de mist. Vluchten die al onderweg waren moesten uitwijken naar andere luchthavens. Vanochtend is het vliegverkeer op Eindhoven Airport hervat. De autoriteiten in Australië hebben duizenden toeristen langs de oostkust opgeroepen te vertrekken. Het advies is om het gebied tussen de kustplaats Batemans Bay en de deelstaat Victoria voor zaterdag te verlaten. Komend weekend wordt harde wind verwacht en temperaturen van ruim 40 graden. Dat wakkert de bosbranden nog verder aan. Omdat sommige wegen door de branden onbegaanbaar zijn geworden... helpt het leger bij de evacuatie met twee schepen en vijf helikopters. Australië wordt al weken geteisterd door honderden bosbranden. In Drachten hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht voor de 16-jarige Roan, die vorige week werd neergestoken bij een café. Ook burgemeester Rijpstra liep mee. Roan overleed afgelopen zondag aan zijn verwondingen. Twee jongens van 14 en 15 zijn na de steekpartij opgepakt. De aanleiding voor het incident in Drachten is nog onduidelijk. Bij overstromingen in de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Volgens het ministerie van Sociale Zaken raakten tienduizenden mensen dakloos. Door moessonregens en overstroomde rivieren zijn op oudejaarsavond delen van de stad onder water gezet. In Amsterdam zijn twee mannen neergeschoten. Dat gebeurde op een parkeerplaats aan de Gasperplas in het zuidoosten van de stad. De twee zijn met schotwonden naar een ziekenhuis gebracht. De dader of daders zijn er waarschijnlijk in een auto vandoor gegaan. Over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam is nog niets bekend. Het weer, eerst wat nevel of mist, in het oosten nog wat zon...